Goedemorgen, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Thierry Baudet wordt vandaag waarschijnlijk wakker met koppijn. De politicus zegt dat hij een flinke bult heeft overgehouden aan een aanval gisteravond. Iemand sloeg hem tegen zijn hoofd met een paraplu, kort voordat hij een lezing zou geven in Gent. Volgens Geert Wilders greep de beveiliging niet goed in, zegt onze politiek verslaggever. Schandalig dat dit kon gebeuren. Pas alsjeblieft goed op jezelf. En in die reactie, eh, daar zit wel een verwijt in. De beveiliging heeft dit incident dus niet kunnen voorkomen. Het zal er misschien voor zorgen eh, dat de beveiliging, zeker bij Baudet... die ook campagne moet kunnen voeren de komende weken en nog opgevoerd wordt. De dader is meteen opgepakt. Na het uitdelen van de klap riep hij in het Oekraïens nee tegen fascisme, nee tegen Poetin. Een jongen van 16 is opgepakt voor het neerschieten van een fietser twee weken geleden. Het gebeurde in Os in Brabant. De fietser, een vluchteling van 15, werd van achter beschoten en raakte zwaar gewond. De verdachte meldde zichzelf op, op het politiebureau nadat er beelden van hem te zien waren bij opsporing verzocht. En goedemorgen voor mensen in Lent, vlakbij Nijmegen. De regen gisteravond niet alleen pijpen stelen, maar ook prijzen. 13 huizen kregen Gaston aan de deur met cheques van minimaal 55.000 euro. En een dikke kater voor Ajax in de Europa League. De Amsterdammers verloren gisteravond met 2-0 van de Engelse club Brighton. In de 75e minuut werd aanvoerder Bergwijn ook nog eens geblesseerd van het veld gedragen. Allemaal niet best, zag commentator Jeroen Elshoff. Ja, wat Ajax er vandaag van heeft gebakken is eigenlijk ook helemaal niets geweest. Eén kans hebben ze gecreëerd. Kwam eigenlijk een beetje vanuit het niets. Dat schot op de paal van Steven Berghuis. En verder heeft Brighton vooral de bal gehad en heel geduldig gevoetbald. AZ had ook geen goede avond. De ploeg werd in de Conference League met 4-1 verslagen door Aston Villa.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 om meer hulp aan de Gazastrook toe te laten. Israël heeft er belang bij dat het de steun behoudt, zei Rutte na afloop van de EU-top. Zoals verwacht heeft de Kamer vannacht besloten dat de rente op de studieschuld voor de zogenoemde pechgeneratie omlaag gaat. De pechgeneratie zijn de studenten die de afgelopen jaren geen basisbeurs kregen en voor wie de rente vanaf 1 januari ruim vijf keer zo hoog wordt. Het Amerikaanse leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op twee doelen in Oost-Syrië... die volgens de Amerikanen worden gebruikt door Iran en pro-Iraanse groepen.